De Duitse buitenlandse inlichtingendienst dictator Gaddafi zich in Certe schuilhield, meldt het Duitse tijdschrift Der Spiegel. De BND heeft veel informanten in Libië en andere Noord-Afrikaanse landen. Het is niet duidelijk of de dienst de informatie over Gaddafi's schuilplaats heeft gedeeld met de NAVO. Donderdag bombardeerden Franse gevechtsvliegtuigen het konvooi waarmee Gaddafi uit Certe probeerde te vluchten. De Duitse inlichtingendienst zegt dat het bericht in Der Spiegel nergens op slaat. Op de Oude Maas bij Zwijndrecht is een Duits containerschip op een stilliggend vrachtschip gebotst. Volgens het KOPD zijn de schepen niet lek, maar hebben ze wel forse schade. Waarschijnlijk is niemand gewond geraakt. Het Duitse schip is doorgevaren naar Dordrecht. Het scheepvaartverkeer op de Oude Maas is niet gestremd. Het weer, het is helder en minima rond de 3 graden met in het binnenland kans op vorst aan de grond.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 And this dust so end of the song. Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, like in a song, remember? If you love somebody, set them free. that's how it is with me. But you know I'll always come back. And then she kisses me. And somewhere I hear a door slam. So I say, fine. And just hope that I'm a better liar than she is. She says, I don't want nobody else. I love you. She's lying. There won't be somebody ZFM.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 die de oppositie in de Kamer hem heeft opgedragen... Oppositie eist gisteren dat Rutte in Brussel gaat pleiten voor strengere eisen voor banken en duurzame hervormingen in Europa. Eerst probeerde Rutte de voorstellen tot ergernis van de oppositie opzij te schuiven. Hij zei dat hij geen tijd zal hebben om ze in Brussel aan de orde te stellen. Maar na een schorsing beloofde Rutte de moties toch uit te voeren. Het kabinet is voor het EU-beleid afhankelijk van de oppositie, omdat de PVV tegen uitbreiding van het Europese noodfonds is. Minister De Jager vindt dat banken meer moeten bijdragen aan het noodpakket voor Griekenland. In juli werd nog afgesproken dat banken 21% van hun investeringen in Grieks staatspapier zouden afschrijven. Volgens minister De Jager moet het percentage flink omhoog. Hij wil geen getallen noemen, maar het zou gaan om 50 tot 60 procent.